Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... heeft gelogen tegen speciaal aanklager Mueller. Die doet onderzoek naar de Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Manafort zou hebben gelogen na de schikking met Mueller. Manafort zou meewerken aan het Ruslandonderzoek... in ruil voor strafvermindering. Waarover Manafort zou hebben gelogen is niet bekend. Hij zelf ontkent. De Amerikaanse autofabrikant General Motors wil volgend jaar vijf fabrieken sluiten. Vier in Amerika en één in Canada. In totaal dreigen 14.000 mensen hun baan te verliezen. Een kwart daarvan zijn managersfuncties. En de producent van onder meer Chevrolet en Cadillac... zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's. Het besluit van General Motors is een tegenvaller voor president Trump. Die wil juist dat er meer banen komen in de Amerikaanse auto-industrie. Na vijf jaar is meer dan de helft van de ZZP'ers alweer gestopt als zelfstandige... blijkt uit cijfers van het CBS. Dat keek naar een startersgroep in de periode 2008-2010. Na één jaar was alweer bijna een derde gestopt. Na vijf jaar werkte nog maar 42 procent als ZZP'er. Dat waren vooral mensen in de bouw. En drie op de tien oorspronkelijke starters werkte inmiddels weer in loondienst. Dat waren vooral vrouwen. En Australische wetenschappers verzamelen deze week in het Great Barrier Reef... miljoenen koraaleitjes en sperma. De hoop is dat zo in grote bassins in de oceaan... kunstmatig nieuw koraal kan worden gekweekt. Australische media spreken al van IVF-koraal. De afgelopen jaren is het koraal in de Great Barrier Reef sterk aangetast door de uitzonderlijk warme watertemperaturen. Daardoor is het koraal verbleekt en dat duurt jaren om te herstellen.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 Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Oh. Cause my heart how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing.